7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het gebouw van het Turkse consulaat in Amsterdam heeft korte tijd brand gewoed. Een man had een brandend voorwerp naar het gebouw bij het Museumplein gegooid. Korte tijd later werd de vermoedelijke dader aangehouden. De politie loste daarbij een waarschuwingsschot. Over het motief van de man is nog niets bekend. Het lijkt erop dat hij goedkope gasbusjes gebruikte... die populair zijn bij kampeerders. De Britse auteur V.S. Nijpal is overleden. Hij kreeg in 2001 de Nobelprijs voor de literatuur. Veel van zijn werk ging over kolonialisme en de gevolgen daarvan. Hij geldt ook als een van de belangrijkste schrijvers van Engelstalige reisliteratuur. V.S. Nijpal was 85 jaar. De Europese Unie heeft Saoedi-Arabië opgeroepen de opgepakte burgerrechtenactivisten in dat land een eerlijk proces te geven. De activisten werden vorige maand opgepakt Onder hen zijn ook vrouwen die zich hebben ingezet voor het recht voor vrouwen om in Saoedi-Arabië auto te rijden. Canada eiste eerder de vrijlating van de activisten en daarop zette Saoedi-Arabië de Canadese ambassadeur het land uit. In Roemenië zijn duizenden demonstranten gisteravond voor de tweede dag op rij de straat opgegaan. Ze protesteerden dit keer ook tegen het geweld van de politie een dag eerder, waarbij 400 demonstranten gewond raakten. Het bleef gisteren wel rustig. De demonstranten in Roemenië eisen het vertrek van de regering. En tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles is gisteravond een steward aangevallen door een supporter. De steward raakte daarbij onwel en is minutenlang door ambulancemedewerkers gereanimeerd. Volgens Ajax is de man stabiel en bij kennis. De wedstrijd tussen Ajax en Heracles eindigde in een 1-1 gelijkspel.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 Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible. tiempo ya lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.